Linde met het NOS-journaal. Zeker 23 kinderen zijn afgelopen week ziek geworden na een bezoek aan een speeltuin in Voorburg. Volgens de GGD hadden de kinderen last van buikpijn, braken en diarree. De gemeente zegt dat het nog niet duidelijk is waardoor de kinderen ziek zijn geworden... en of er inderdaad een relatie is met de speeltuin. Er worden monsters genomen bij het waterspeeltoestel en het drinkwaterpunt... om te kijken of daar bacteriën in zitten. NAVO-chef Mark Rutte gaat morgen naar de VS voor een gesprek met president Trump. De twee gaan praten over de Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne. Trump wil dat die leveringen voortaan worden betaald en geregeld door NAVO-landen. De NAVO moet er dan voor zorgen dat die wapens in Oekraïne aankomen. Trump heeft aangekondigd dat hij morgen met een belangrijke verklaring komt over Rusland. Of die mededeling gaat over wapenleveringen is nog niet bekend. Spaanse hulpdiensten zoeken in de buurt van Barcelona naar twee vermisten... die mogelijk zijn meegesleurd door hoog water. Het tweetal viel gisteren in een rivier toen een houten loopbrug waarover ze liepen... brak door de sterke stroming. Het is onduidelijk wat er daarna met ze is gebeurd. Er zijn geen mensen als vermist opgegeven. Door hevige regenval afgelopen dagen hadden delen van Spanje te maken met overstromingen. De negende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. De Belg was de sterkste in de massasprint in Châteauroux. Mathieu van der Poel reed tot vlak voor de finish solo op kop, maar werd ingehaald. Voor Merlier was het zijn tweede zege deze Tour. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het flink op. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen wordt het een wisselvallige dag. In de loop van de dag ontstaan er enkele buien. In het zuidoosten is er kans op een stevige bui, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen.